Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe minister van Landbouw, Femke Wiersma van BBB... heeft het stikstofbeleid van kabinet Rutte 4 van tafel geveegd. Sommige boeren zullen misschien opgelucht ademhalen... maar voor provincies, die allemaal zelf mochten bekijken... hoe ze de stikstofdoelen wilden halen... en misschien al ver waren met hun plannen... levert dit grote onzekerheid op. Want een ander plan is er nog niet. Politiek duider Arjen Noorlander het is ook wel een van de valkuilen van deze coalitie en dit kabinet. Want deze partijen weten precies wat ze niet meer willen. Namelijk het oude beleid niet meer op heel veel onderwerpen. Maar ze hebben er al maanden, want de formatie duurt er lang, moeite mee... om dan samen eruit te komen wat ze wel willen. Er moet sowieso een nieuw plan komen, want het gaat om Europese regels die gehaald moeten worden. In Den Haag is een man opgepakt voor opruiming tot een terroristisch misdrijf. Omroep West meldt dat het om dezelfde man gaat die vorige week nog viral ging... omdat hij een passagier in de tram uitschold die witte nagelak op had. Een andere passagier nam het toen voor het slachtoffer op. Schaam jij eigenlijk nou niet? Nee, doe even normaal, man. Hou je bek dicht. Hé, hey, doe normaal. Hou je bek gewoon die tram uit, ja. Hou je bek dicht. Wat wil jij doen dan? Ga niet zomaar tegen mensen... Wat wil jij doen dan? Gewoon niet doen. Wat wil jij doen dan? De verdachte is nu dus voor iets anders opgepakt. In een telegramgroep zou hij hebben geschreven... dat hij een genocideaanval wilde plegen op een drukke moskee. Agenten hebben de verdachte vanmiddag opgepakt en hij wordt verhoord. Sarina Wiegman maakt weer kans op een ereprijs. De bondscoach van de Engelse voetbalsters is bij de Ballon d'Or-verkiezing... genomineerd voor beste coach van een vrouwenteam in het afgelopen jaar. Wiegman is al vier keer uitgeroepen tot beste coach van het jaar, zoals vorig jaar. Wow, here I am again. Some of you think oh, there she is again. I'm so sorry about that. Dat Wiegman nu genomineerd is komt vooral door het halen van de WK-finale in Australië vorige zomer. Daar kon ze het met het Engelse team net niet afmaken. Met 1-0 werd er toen verloren van Spanje.